When you don't call at all, it's a shame. The way you mess around with your man, it's a shame. The way you play with my emotion, it's a shame. The way you mess around with your man, you're like a child at play on a sunny day. First you play with her, and then you throw around with you, man. I tried to stay with you, show your love so true, but you won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. dat voor jouw plezier is uitgevonden. Radio. Up. on regio kloppen wij door je speakers. Dit is AB Radio. da nochmal dran ist, hat sich gerade zu mir umgedreht. Und ich lache ihm zu, oh prima, den nehme ich nach Hause mit. Und da lehne ich mich zurück und lass den Mann den ersten Schritt, mein geht's so gut Muss so sein, sag ich nicht nein, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. lassen kann von allen. Heute Nacht, auch wirklich hält, was er verspricht.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Aan studenten wordt jaarlijks ten onrechte tussen de 40 en 55 miljoen euro uitgegeven in de vorm van een uitwonende beurs. Dat is veel meer dan staatssecretaris Zijlstra verwachtte. Hij schrijft dat aan de Tweede Kamer. Veel meer studenten in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs blijken misbruik te maken van de uitwonende beurs dan werd gedacht. Die studenten geven aan dat ze op kamers wonen, terwijl ze bij hun ouders wonen. Ze krijgen daardoor een uitwonende beurs die op jaarbasis ongeveer 2000 euro hoger is dan de beurs voor een thuiswonende. In het oosten van Libië bewapenen tegenstanders van Gaddafi zich tegen aanhangers van de Libische leider. Op beelden van Al Jazeera is te zien hoe ze kisten met munitie openen en luchtafweergeschut neerzetten. Het oosten van Libië is grotendeels in handen van tegenstanders van het regime. Gaddafi probeert de opstand met geweld de kop in te drukken, maar verliest steeds meer terrein. Een Nederlandse missionaris die tot twee jaar geleden bisschop was in Kenia... is beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen in dat land. Toen het Vaticaan in 2009 op de hoogte werd gesteld van de beschuldiging... werd hij met vervroegd emiraat gestuurd. Emeritaat gestuurd, officieel om gezondheidsredenen. De missionaris van 69 woont nu in een rusthuis in Oosterbeek. Of het Vaticaan de zaak heeft onderzocht en wat daarvan het resultaat is, is niet bekend. In Woudenberg is het stoffelijk overschot gevonden van een vrouw die sinds zaterdag werd vermist. Ze is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gebracht. Haar vriend en vader van haar vier kinderen is aangehouden. De rijke familie, die in de quote 500 staat, hield volgens de Telegraaf aanvankelijk rekening met een ontvoering. Vannacht werd ze op aanwijzingen van haar partner in de bossen